Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de boerenprotesten van de afgelopen dag heeft de politie ongeveer 200 boetes uitgedeeld. Vooral aan mensen die op snelwegen reden met tractoren. Dat heeft politiechef Woelders gezegd in het tv-programma Op1. In Heerenveen en Sneek moest de ME eraan te pas komen... om een einde te maken aan blokkades bij distributiecentra. In Heerenveen heeft de ME traangas ingezet. Betogers weigerden te vertrekken en agenten werden bekogeld. Drie mensen zijn daar aangehouden. In Sneek zijn vier mensen opgepakt voor onder meer openlijke geweldpleging. De politie van Chicago heeft de naam vrijgegeven van de man die verdacht wordt van het doodschieten van zes mensen tijdens een parade voor onafhankelijkheidsdag. Het gaat om een man van 22. Hij zou vanaf een dak op de parade hebben geschoten in Highland Park, een voorstad van Chicago. Volgens de politiechef is de schutter gewapend en gevaarlijk. Zolang de dader niet is gevonden, krijgen mensen het advies om binnen te blijven. De vier mannen die verdacht worden van de overval op kunstbeurs Tefaf in Maastricht... reden na hun overval weg op twee elektrische stepjes. Dat zegt de politie in opsporing NL op RTL 5. Bij de overval zijn sieraden buitgemaakt. De politie heeft foto's vrijgegeven van de vier en van een mogelijk vijfde verdachte. Hij zou een dag voor de overval toegangskaarten voor de groep hebben gekocht. Volgens medewerkers van TFAF zijn de mannen gevlucht via een looproute die bij het grote publiek niet bekend was. In een groot deel van Italië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de extreme droogte daar. De grootste rivier van het land, de Po, staat bijna droog. Boeren lijden schade en het gebruik van drinkwater is aan banden gelegd. Vijf regio's hebben nu de noodtoestand uitgeroepen om meer maatregelen te kunnen nemen en gedupeerden te kunnen compenseren. Het weer. Vannacht is het droog en plaatselijk kan wat mist ontstaan.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 we zijn er bij af 18 nu snap ik waarom zij is afgeknapt. Kijk ons lang, nou, we zijn weer terug bij af. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander. Maar tussen ons is er niets Neem het leven als de Kia met een korreltje zout.